Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Wie zo de weg op moet, let goed op, want het is hartstikke mistig. Vooral in Noord- en Zuid-Holland is het zicht beperkt, soms maar 70 meter. Het KNMI heeft daarom voor de kustprovincies en Noord-Brabant code geel afgegeven. Vanwege de mist verwacht de ANWB een drukke ochtendspits. Bij een portiekflat in het centrum van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. De politie vermoedt dat er een vuurwerkbom naar binnen is gegooid. Daarna brak er brand uit. Moesten de bewoners hun huis uit. Er zijn geen gewonden gevallen, maar het portiek is flink beschadigd. De politie weet niet wie erachter zat. En in de Tweede Kamer is gisteravond een debat over de sportbegroting eerder gestopt... omdat minister Helder voor sport het vliegtuig naar Qatar moest halen. Ze is vanmiddag bij de WK-wedstrijd van Oranje tegen Qatar. Maar Kamerleden, zoals SP'er Van Nispen, waren boos dat het debat werd afgekapt. Als de minister nu ervoor kiest om wel naar Qatar te gaan... en vervolgens dit debat, waarom wij gewoon voorstellen in willen dienen... Ja, wij willen gewoon voorstellen indienen en dat dan onmogelijk maakt en hier weggaat uit dit debat... dan heb ik daar echt een heel groot probleem mee, ook principieel. Dus ik vind, dat, ik vind het niet kunnen. Ik vind echt dat we dit debat nu gewoon af moeten maken. Ja, dat gebeurde niet. In het debat werd duidelijk dat er geen extra steun komt voor sportverenigingen... die door de hoge energieprijzen in de problemen zitten. En drie Nederlandse tv-programma's hebben een Gouden Roos gewonnen. Dat is een van de belangrijkste Europese televisieprijzen. Het programma Hoofdzaken won in de categorie kinderprogramma's. Daarin worden kinderen geknipt. En tijdens die knipbeurt vertellen zij over hun leven. Waarom pesten ze dan mee dan? Omdat ik lelijk pluis haar heb en al die andere kinderen die zijn, hebben gewoon eh, normaal haar, gewoon stijl haar en ik niet. En, en er je mooi haar? Ja, dat vindt mijn moeder ook. Ook de programma's De Verraders en Er zijn grenzen kregen een prijs. En het weer nog. Vanochtend dus op veel plekken dichte mist. Als die eenmaal is opgetrokken is het bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag is er in het westen ook af en toe wat zon. Het wordt 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het westen, midden en zuiden van het land komt dichte mist voor. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een autobrand tussen op Zuid en en 7 kilometer stilstaand verkeer.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 man come. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duurzame beleggingsfondsen investeren ook in fossiele bedrijven of in de luchtvaartsector... blijkt uit onderzoek van Follow the Money en Investico. Van de ruim 800 fondsen die werden onderzocht... investeert bijna de helft in bedrijven uit de fossiele industrie. Het instituut Nederlands Slavernijverleden kan zich niet vinden in kritiek van Surinaamse organisaties... dat het kabinet te snel excuses wil maken voor het slavernijverleden. Voorzitter Nooit meer zei tegen Nieuwsuur dat de excuses eerder te laat komen. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met dichte mist. Veel plekken is het zicht minder dan 200 meter. Het weer, dichte mist dus. En verder overwegend bewolkt vandaag, maar wel overal droog bij maximaal 9 graden. blijven naast jou Ik heb niets liever, mijn darling Liever spend ik met jou de morning Maar het eind van de maand is calling Mijn phone Liefst zou ik jou bellen, maar zit kwap te tellen kan Totdat dat ik anders doe Dat is omdat ik ook anders ben Ik kan niet altijd komen naar je toe Waarom begrijp jij niet waarom ik ren?